uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In president Maduro, zoals verwacht, uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Hij heeft volgens de kiesraad ruim twee derde van de uitgebrachte stemmen gekregen. Zijn belangrijkste tegenkandidaat, Falcon, bleef steken op 20 procent. Maduro sprak in een eerste reactie van een historische overwinning. De opkomst bedroeg volgens de Venezolaanse kiesraad 46 procent, veel lager dan de vorige keer. Dat komt onder meer doordat de meeste oppositiepartijen hadden opgeroepen tot een boycott. Volkon noemt die boycott een gemiste kans. Verder zegt hij dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat hij de uitslag niet erkent. De Rotterdamse politie heeft vannacht een man neergeschoten bij een inval in een kraakpand. De agenten waren afgekomen op een melding van vuurwapengebruik in het kraakpand aan de Bergweg. Ze zagen een man vluchten en wilden hem aanhouden. Maar ook na enkele waarschuwingsschoten bleef hij niet staan. Daarop schoot de politie de man in zijn bil, waarna die kon worden gearresteerd. Vervolgens werd het kraakpand in Rotterdam ontruimd. In de Amerikaanse staat North Carolina is een man met een auto ingereden op een restaurant. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen, onder wie zijn eigen dochter. Meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is een man van 62. Volgens de politie lijkt het erop dat hij bewust inreed op het restaurant in Bessemer City. Kort daarvoor zat hij volgens getuigen zelf binnen met zijn familie. Zijn dochter van 26 die omkwam werkte voor het bureau van de sheriff. De identiteit van de andere doden is nog niet bekendgemaakt. De politie in North Carolina onderzoekt nog wat het motief van de man was. Het weer. Vannacht is het droog, minima rond 10 graden. Daarna opnieuw een zonnige dag, maar vooral in het zuiden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden. Later op de dag in het zuiden kans op een regen- of onweersbui.